Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De moeder van drie dode baby's is drie jaar cel, waarvan één voorwaardelijk. Ze heeft een proeftijd van tien jaar gekregen. In die periode moet ze regelmatig laten controleren of ze weer zwanger is. Volgens de rechter is bewezen dat de moeder, Jasmine M., schuldig is aan de dood van één baby... en aan het verstoppen van drie dode kinderen. Toen de ene baby stierf, was ze volgens de rechter volledig toerekeningsvatbaar. Minister Kamp kreeg werkmail op zijn privéaccount. Dat is tegen de verplichte richtlijnen. Volgens Nieuwsuur dacht Kamp in 2014 dat zijn Gmail was gehackt, maar dat was waarschijnlijk niet zo. Justitie deed er onderzoek naar en daaruit kwam naar voren dat hij uit alle lagen van zijn ministerie e-mails kreeg. Dat was in strijd met de richtlijnen voor overheidsdiensten. In Zevenaar is een man om het leven gekomen bij een val uit een hoogwerker. Een ander raakte zwaar gewond. Ze werkte aan een verkeerslicht toen ze werden aangereden door een vrachtwagen. In Den Bosch is vanochtend een automobilist om het leven gekomen... toen ze een losgeschoten vrachtwagenband op zich kreeg. Een vrachtwagenchauffeur verloor die band toen hij op een viaduct op de A2 reed. De band belandde op de auto waar de vrouw in zat. De chauffeur is meegenomen naar het politiebureau. Er komt een asielzoekerscentrum in de Bijlmerbaaiers in Amsterdam. De gevangenis wordt omgebouwd zodat er plek is voor duizend mensen. De eerste komen in augustus. De opvang is voor maximaal anderhalf jaar Daarna worden de torens gesloopt en komen er huizen. Dick Advocaat wordt assistent bondscoach van het Nederlands elftal. Bondscoach Danny Blind beschikt nu nog over Marco van Basten en Ruud van Nistelrooy... maar die laatste neemt na de komende drie oefeninterlands afscheid. Advocaat was twee keer bondscoach. Met zijn aanstelling krijgt Danny Blind twee oud-bondscoaches naast zich. Dan nog het weer. Zon en stapelwolken. In het zuidoosten kans op een bui. Het is ongeveer 24 graden. Morgen ook zon en sluierwolken en in het zuidoosten wat regen. Dan wordt het 16 tot 23 graden. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de ring Amsterdam, de A10, daar staat tussen Oud-Zuid en Duivendrecht een 3 kilometer na een ongeluk. Bij Duivendrecht zijn twee rijstroken dicht.